Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op verschillende stations hebben schoonmakers vanavond het werk neergelegd. De actie begon om half zeven in Nijmegen en later volgden de NS-stations in Arnhem, Enschede en Utrecht. Perrons en treinen worden niet meer schoongemaakt. Het is het begin van een landelijke domino-actie voor een betere CAO. De schoonmakers eisen onder meer doorbetaling bij ziekte en verlichting van de werkdruk. Volgens de werkgevers lopen de loonkosten daardoor veel te sterk op. Morgen wordt actie gevoerd bij kantoren en donderdag is een landelijke manifestatie in Amsterdam. De CAO geldt voor ruim 120.000 schoonmakers. Steeds meer burgemeesters willen een discussie over strengere regels voor vuurwerk. Burgemeester Broertjes van Hilversum heeft zich bij oproep van zijn collega uit Rotterdam en Nijmegen aangesloten. In Hilversum explodeerde in de oudejaarsnacht een soort vuurwerkbom bij Theater Gooiland. De glazen voorpui van het theater ging aan diggelen en zeker drie mensen raakten gewond. Broertjes spreekt van een krankzinnige actie en een bijna ramp, omdat er vlakbij een vrachtwagen stond met nog eens duizend kilo zwaar vuurwerk. Hij wil een gemeentelijk vuurwerkverbod, al denkt hij dat dat niet zo eenvoudig zal zijn. Er moet in de gemeente genoeg draagvlak zijn en het verbod moet kunnen worden gehandhaafd, zei Broertjes. Schiphol heeft het afgelopen jaar een recordaantal van bijna 50 miljoen passagiers vervoerd. Dat is ruim 10% meer dan het jaar daarvoor, zei president-directeur Nijhuis op de nieuwjaarsreceptie. Het marktaandeel van Schiphol in Europa groeide verder, waardoor de luchthaven weer op de vierde plaats staat. Vanaf Schiphol kan nu worden gevlogen op 313 bestemmingen. Belangrijke steden die erbij kwamen zijn onder meer Buenos Aires, Rio de Janeiro, Havana en grote Chinese luchthavens. Voor dit jaar verwacht Nijhuis dat het aantal passagiers gelijk blijft en dat de hoeveelheid vracht afneemt. Het weer, vannacht op de meeste plaatsen droog, minima rond 4 graden. Morgen wordt een onstuimige dag met af en toe regen en veel wind. Met langs de kust zware windstoten en in het noordwesten mogelijk storm. Het wordt ongeveer 10 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Wijnand bij de ANWB. Er staan op dit moment geen files. Er zijn voor vandaag ook geen snelheidscontroles aangekondigd.